Clemens Peters met het NOS Journaal. Het bindend referendum komt er definitief niet. De drie partijen die het wetsvoorstel hebben ingediend... trekken hun handen er nu vanaf. PvdA, GroenLinks en D66 willen het voorstel niet langer verdedigen in de Tweede Kamer. De partijen hebben geen behoefte meer aan een nog verdergaand instrument... dan het raadgevend referendum. De reden voor het terugtrekken voor het bindend referendum... zou de verwarring rond het Oekraïne-referendum zijn. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn weigert mee te werken aan een onderzoek van de Senaat naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, melden Amerikaanse media. Hij zou zich beroepen op het vijfde amendement van de grondwet, dat voorschrijft dat niemand tegen zichzelf hoeft te getuigen. Flynn is een van de belangrijkste getuigen in het onderzoek van de Senaat naar mogelijke geheime samenwerking tussen het Kremlin en Trumps campagneteam. Informateur Schippers zegt dat er nog maar één mogelijkheid is overgebleven voor een nieuw kabinet. Namelijk van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. De fracties van D66 en ChristenUnie gaan daar morgen over vergaderen. zei Schippers vandaag na afloop van de gesprekken die ze voerden met de diverse fractieleiders. D66 heeft tot nu toe gezegd dat een combinatie met de ChristenUnie onwenselijk is. De Democraten willen een kabinet van vijf partijen. Waar behalve D66, VVD en CDA ook de SP SP en de PvdA meedoen. Maar die partijen hebben bedankt voor de eer. President Poetin heeft volgende week een ontmoeting met de Franse president Macron. De twee spreken elkaar in Versailles, waar een expositie gaande is over het bezoek van Tsaar Peter de Grote, 300 jaar geleden aan Frankrijk. Op de agenda staan onder meer de moeizame onderlinge verhoudingen tussen Rusland en Frankrijk. Poetin maakte er tijdens de verkiezingscampagne in Frankrijk geen geheim van dat hij achter Marine Le Pen stond. En Frankrijk is een van de drijvende krachten achter de Europese sancties tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim. Het weer.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 Voor niet-Amerikanen lijkt het soms niet te begrijpen wat de Amerikanen zo aantrekt in dit soms naar onze smartlappen neigende muziekgenre. Zelf ben ik overigens ook overgoten met een country sausje. Zij het dat er best een vleugje rock and roll in mag zitten. Whiskey Gentry met Rock and Roll Band. Lekker om zo te beginnen aan de tweede uur. I wanna play in a rock and roll Welkom bij de tweede uur van Crossroads. Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Hitsongs.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 Been around some if you know. heeft Willy het over het eeuwige medelijden. Het is weer zo'n typische Nelson-song geworden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I followed you to hell and back. I'll follow you again. No matter where you take me, it's someplace that I ain't been. And I'll go to hell believing true love, you're still my friend. From the start to the finish, and until the bitter end, I live my life believing True love, you're still my friend. The whole damn thing is over, and we reach our journey's end. I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. The road was always rocky trouble waiting around every bit. I'll go to hell believing in true love You're still my friend. You taught me how to twist and turn, and bend before I break, and fake it till I make it, all for true love's sake. worth all the heartaches, and I'd do it all again. But I'll leave this world believing in true love. You're still my friend. When well, the whole damn thing is over, never to be again. I'll go to hell believing true love. You're still my friend. I can't escape this prison, the cell I'm living in. Where memories guard the inmates and true Zij werd geboren op 10 februari 1964 in Gauss, Texas, in een familie van gospelzangers. Op haar veertiende was ze soliste in het plaatselijke koor. Later studeerde ze muziek en geluidstechniek en werd zangeres in een bluesband en trad veelvuldig op in bars. Richland Woman Blues, een gospel in de oude stijl waarbij Ruthie Foster klinkt alsof je een 78 toerenplaat op hebt staan. Maar het geheel is niet storend, het klinkt prima, het hoort bij het sfeertje. cover van deze week. Terry Clark bracht het met haar versie van Poor Poor Pitiful Me in de States niet verder dan een 47e plaats. Wat dat betreft deed zij het in haar thuisland Canada stukken beter. Want daar bereikte ze in 1996 de eerste plaats. Crossroads, nummer 1 country hit. Poki Lafarge was onlangs in ons land. Zijn muziek is geïnspireerd door de folk en blues. En waarschijnlijk heeft hij bij zijn optreden in Paradiso ook Better Man Than Me ten gehore gebracht. Heet van de naald. Timmy. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Mel McDaniel is in 2011 overleden en we kennen hem allemaal van hits als Stand Up en Babies Got Her Blue Jeans On. Ik heb echter gekozen voor een minder bekende song, Roll Your Own. hesitate too strong. Dang baby, ain't pretty, roll your own. Roll your own. Roll your own. leave a rose behind when you finally find a roll your own. Roll your own. There's raspberry, strawberry, pretty red wine. good, you're gonna have a lifetime. Let them pass it along, everybody. Roll your own. When you finally get the touch, you won't smoke so dang much. Roll your Ook Emmylou Harris, hoewel nog actief, behoort langzamerhand tot de sterren van toen. De liefhebber geniet nog steeds van haar en ikzelf trouwens ook. Zeker als ze de laatste dans voor mij bewaart. Larry Mercy, een grote naam in Canada, sluit dit blokje af met een ode aan zijn thuisland. I see your beauty every morning when the sun comes shining through. I've seen countless sights like northern lights. You're an old friend, tried and true. And in years from now, I'll remember how I was proud to take a stand. I love you, Canada, my home and native. I see our future in our children, so proud, strong, and free. One family, hand in hand, from sea to shining sea. I know this father, son is not the only one doing it. my home and native land. And even with times i am bad, and it's been hard to say Back to the Future. John Carter Cash, het enige kind van Johnny en June, gaf het gedicht van zijn vader Gold All Over the Ground aan Brad Paisley. Die had het nog nooit eerder gezien of gelezen, pakte zijn gitaar en begon te zingen. Het voelde net alsof mijn vader nog leefde, alsof hij er nog was, zei John Carter Cash. Paisley wist het gedicht direct om te zetten in een ontroerende ballad. Een magisch moment. De song is terug te vinden op Brad Paisley's nieuwe album Love and War. Real Country. And ladies and gentlemen, here's the one I need, the inspiration board, Miss June Carter. What do you say? If I had you at my mercy there's no telling what I'd do, but I'd sit and make you listen for an hour, maybe two. And then you'd know I need you every day that rolls around, and your feet would walk on velvet with gold all over the ground. soft breeze at your back, a sky full of diamonds, and your nights would not be black. Yes, you would really love it, and if you're dream I see, and I'd bundle you in kindness until you cling to me. We'd sit beneath strong branches, my arms would twine around. I'd turn your In de rubriek Hitsongs breng ik een bezoek aan de Amerikaanse country charts. Rascal Flats is een van de populaire groepen in de States. Momenteel staan ze in de charts met Yours If You Want It. Ook Chris Stapleton is daarin terug te vinden met de voorbode Broken Halos van zijn nieuwe album. Luke Bryan sluit dit blokje af met zijn hitversie Fast. sipping this bottle of wine, a lone star hanging in the sky with a wish left on it. And it's yours if you want it. And this wildflower from the neighbor's yard, a real slow dance in the moonlight dark, this hand in my pocket. Oh, baby, just call it, cause it's yours if you want this rickety front porch swing. Every word of every song I sing, my jacket when it's cold. Oh, baby, don't you know? You got a place to lay your head on the other side of my empty bed, and it's just made for falling. And it's yours if you want it. It's yours if you want it. you. Crossroads, Gaze down. seconds now feels more like 30. Tick tock won't stop and round it goes. Sand through the glass sure falls in a hurry, and all you keep trying to do is slow it down. Soak it in, keep trying to make the good times last as long as you can, but you can't. Yeah, man, it goes too fast. just goes too fast. Justin Towns Earl, zoon van alternatieve countryster en producer Steve Earl, groeide op in Nashville, het mekka van de country. Justin haalt zijn inspiratie uit zijn directe omgeving en mengt daarbij hedendaagse Americana met Southern Soul, met als sprekend voorbeeld Faded Valentine. Getipt voor de top. Faded Valentine Turned up at the corner yellow collar stains of time. Just thought I'd tell you that I love you, that I want you always on. Take you back to days long ago. In love you used to know. Feel the hands on your chest, warm breath on the back of your never be forgotten. Signed at the bottom, forever, for. little whether you were wrong or right.